Morat Roekidi met het NOS Journaal. Zo'n 200 asielzoekers zijn de afgelopen dag in bussen vanuit Ter Apel naar opvanglocaties in Brabant en Drenthe gebracht. Daardoor hoeven er vannacht geen mensen op stoelen te slapen. Na overleg bleken drie bussen van commerciële vervoerders beschikbaar. Ook een bus voor gedetineerde vervoer hielp mee met de verplaatsing. De laatste tijd konden vluchtelingen voor wie geen plaats meer was in Ter Apel... niet direct naar een andere opvanglocatie, omdat er geen vervoer voor hen was. Gisternacht moesten elf mensen het doen met een stoel in de wachtruimte. Russische troepen blijven de Oekraïnse regio Donetsk bestoken met aanvallen... meldt het Oekraïense leger in een update op Facebook. Ze gebruiken daarbij volgens Oekraïne onder meer vliegtuigen en mortieren... Op sommige plekken hebben ze hun aanvallen opgevoerd. Op andere plekken zouden de Russen verliezen hebben geleden... en zich hebben teruggetrokken naar eerder veroverde gebieden. Ruim de helft van de werknemers in de overgang zegt dat dit wel eens invloed heeft op hun werk. Vrouwen zeggen minder goed te functioneren. Ze hebben vooral behoefte aan meer steun van hun leidinggevende en bedrijfsarts. Dit staat in een vervolgonderzoek op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Ondervraagden zeggen tijdens hun werk onder meer last te hebben van pijnklachten en concentratieproblemen. Ook ervaart een derde ongemakkelijke situaties door opvliegers, stemmingswisselingen of doorlekken. In de halve finale van de play-offs voor Europees voetbal... heeft FC Utrecht thuis met 3-1 gewonnen van Vitesse. Zondag is de return in Arnhem. Eerder op de avond won Heerenveen in de andere halve finale thuis... met 3-2 van AZ. De winnaars van beide tweeluiken gaan naar de finale van de play-offs. De uiteindelijke winnaar plaatst zich voor de voorronde van de Conference League. En dan het weer. Het is droog met opklaringen en vannacht kan er mist ontstaan. In de ochtend breekt de zon even door, maar al vrij snel volgt veel regen en mogelijk ook onweer.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 Chinese, the Chinese drive. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Stefania, mamo, mamo, Stefania. Дерева кулі, ніби вони платить, гепі, я не виріс, та виріс, а речі платить, я не мала дитина, бо надалі нерви тратить, я гуляв. Шлях би тебе трафив, ти все молода, а мама на піку, якщо не ціню опіку, на піку слабе мені тут Het Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit.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 Hey, DJ Draai nog maar een plaat Ik ga vanavond niet naar huis En ik ga door tot ochtends laat Hey, DJ Kijk eens hoe ik ga Hier op de dansvloer op de markt Ik ga vanavond niet naar huis Iedereen zit aan de energy drinks Maar ik focus zij dansen op de maat.